Herman Vriend met het NOS Journaal. In Amsterdam heeft de AEX-index de hele ochtend onder de 300 punten gestaan. De laagste stand in meer dan anderhalf jaar. De index staat op een verlies van 2% op 295 punten. Gisteren verloor de AEX al ruim 3%. Ook andere Europese beurzen staan diep in het rood. Wall Street verloor gisteravond ruim 4%. Ook de beurzen in Azië gingen fors onderuit. Wereldwijd vrezen beleggers een nieuwe recessie. Royal Bank of Scotland heeft in het eerste halfjaar een verlies geleden van 1,6 miljard euro. De bank verloor op de Griekse staatsobligaties en heeft last van de slechte economische situatie in Ierland. Ook moesten er miljoenen worden terugbetaald aan mensen die woekerpolissen hadden gekocht. Er zijn 45 tips binnengekomen over de overval op geldtransportbedrijf Brinks in Amsterdam. De zaak werd behandeld in opsporing verzocht. Eind juni werd Brinks overvallen. De daders vluchten daarna met hoge snelheid over de A2 en wisten te ontkomen. Eerder deze week deed de politie opnieuw onderzoek op de A2 en nam een stuk vangrail mee van de plek waar de vluchtauto van de overvallers crashte. In Roosendaal is een jonge man door geweld om het leven gekomen. Buurtbewoners hoorden vanochtend vroeg schoten en waarschuwden de politie. Die vond achter een geparkeerde auto een zwaargewonde man. Agenten hebben geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat lukte niet. Een 16-jarige jongen die in de buurt was is aangehouden. Het is niet duidelijk of hij er iets mee te maken heeft. Lelystad ontvangt vandaag de vrouw die in 1954 als eerste in de stad werd geboren. Laura Kisniki. komt daarvoor over uit Canada. Ze werd geboren op het werkeiland Perceel P, waaruit Lelystad is ontstaan. Ze krijgt onder meer een ingelijste kopie van haar geboorteakte. Het weer, vanmiddag wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Middagtemperatuur 20 graden aan zee tot 23 graden in het binnenland. Morgen is er meer bewolking en trekken buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Nieuwegein-Zuid 5 kilometer.